Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Heftige rellen in Den Haag gisteravond. Een ruzie tussen twee groepen Eritreërs liep compleet uit de hand. De schade is groot, zag verslaggever Joris van Poppel. De straten liggen nog bezaaid met stenen die gebruikt zijn toen de ene groep een andere groep kwam aanvallen. Een groep die hier binnen oud en nieuw vierde. Je ziet het resultaat hier op straat. Uitgebrande auto's, uitgebrand politiebusje, een uitgebrande touringcar. Het is er enorm hevig aan toegegaan hier. De politie moest ingrijpen. Zeker vier agenten zijn gewond geraakt.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 Weer een onrustige nacht voor een groep bewoners in Rotterdam-Alexander. Voor de tweede nacht op rij ging er een explosief af bij hetzelfde huis. Daardoor, daardoor stond er ook al een politiecamera op de stoep. Er is niemand gewond geraakt. En vallen, achtervolgen, sprinten en winnen. Voor Irene Schouten verliep de massastart bij het BK Schaatsen afstanden niet vlekkeloos toch veroverde, ze in Calgary de wereldtitel. Ze vindt het zelf... Niet normaal, echt. Ik weet, ja, ik dacht wel rustig blijven, want ik heb dit een keer eerder meegemaakt. Dat je viel? Dat ik viel, een van de eerste rondes. Maar het is een marsstart en alles kan gebeuren. Echt ook dankzij mijn rijken hebben, hebben wij eigenlijk dit goud, goud eh, behaald. Het is de derde wereldtitel die Schouten dit WK pakt.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 Eh, wat staat er eh, vandaag eh, op stapel? Nou, wederom een super gevarieerd programma... waarbij hopelijk een, ieder zich thuis voelt met een mix van oud en nieuw. Eh, werk eh, mainstream jazz, groovy, moderne jazz, blues, soul... en zelfs een vleugje klassiek en opera vandaag. Voor jong en oud van 6 tot 109 op 106.9 FM. Live vanuit de studio in Zandvoort. Gebracht door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. We trapten af met de drummer Jonathan Blake. Die eh, draagt al jarenlang met zijn verfijnde beats eh, bij, bij eh, aan albums van Blue Note artiesten. denk aan Lonnie Smith, Kenny Barron. Maar een jaar of drie geleden bracht hij met zijn eigen quintet zijn eerste eigen album op Blue Note uit. Een absolute aanrader. Homeward Bound geheten met onder meer uh, Joel Ross op vibrafoon... en Emmanuel Wilkins op saxofoon. En daarbij ook nog eens David Virel op piano en Desmond Douglas op bas. Um, en ehm, het nummertje is uh, eh, Abiyoyo, een eh, ja, soort van Zuid-Afrikaanse slaapliedje in walsvorm. om eh, bij te ontwaken dacht ik, dus niet om bij in slaap te vallen, mag ik hopen. Dat was dus Jonathan Blake gaan we direct door naar, eh, naar Japan. Tenminste, Japan. Eh, veel Japanse eh, artiesten die verblijven in, in, in New York, jazzartiesten. Zo ook um, ehm, Tadataka Uno, een Japanse pianist die veel met Roy Hargrove werkte. En hij is terug van weg geweest met een nieuw album, I Am Because You Are. Waarom was hij weg? Nou, hij werd op straat in 2020 het slachtoffer van een noodloos geweld... toen hij out of the blue in elkaar werd geslagen door een groepje opgeschoten jongeren... waarna hij een aantal eh, operaties aan zijn armen moest ondergaan. Eh, gelukkig komt hij er langzaam weer boven op die ehm, <clears throat> Tadataka Uno. Ehm, met het nummertje zijn eigen nummer, After the Rain. Dus niet het nummer wat bekend is van John Coltrane. After the Rain leek me wel toepasselijk op deze druigerige zondag. get avengers. Tadatakas Uno's eh, After the Rain... werd gevolgd door de Love Theme from Spartacus... een welbekend nummer van die eh, beroemde film Spartacus uit de jaren 50. Eh, in de uitvoering van John Lida, Amerikaanse trompetist... zoon van Japanse immigranten. van zijn... Ehm, ehm, debuutalbum, een sfeervol eh, debuutalbum, intrigerend debuutalbum, Evergreen. Dat eh, ja, bestaat eigenlijk uit een mix van eh, originals en standards, zoals deze, Love Theme from Spartacus. Um, fraaie, fraaie, album moet je eens gaan beluisteren. Ehm, <clears throat> het uh, Evergreen van John Lida. Ehm, terug in de tijd nu. Na de jaren van de tenorsaxofonisten met het eh, vette saxgeluid. Uh, zeg maar de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. Een van de bijna vergeten helden uit die tijd is Fritz Philips. Die werkte voor Benny Goodman en eh, Woody Herman Big Band. En ja, hij speelde een beetje in de stijl van iemand zoals Illinois Jacket. In de jaren 50 maakte Phillips een aantal albums voor het uh, Clef label van Norman Grants, waarvan eh, onlangs een eh, cd-compilatie is uitgekomen... om de herinnering aan deze tenorsaxofonist levend te houden. Hier komt dus Fritz Phillips. en hij wordt bijgestaan door niet de minste Ray Brown, Bas, Buddy Rich, drums... Herb Ellis, die kwam volgens mij vorige week nog voorbij... de gitarist in het programma van Jaap en zelfs Oscar Peterson op piano. Lemonade 21 Fritz Phillips. De saxofonisten Olaf Hoeks en Ruud de Vries eh, grijpen ook terug op dat swingende, grommende rhythm and blues geluid van de jaren 40, 50 van de vorige eeuw. Met een fraaie mix van eh, originals en gouden ouwe, waarbij eigenlijk eh, de voetjes van de vloer kunnen. van de net uitgekomen album Swang Thing... met de Maarten Kruisweg op drums, Nick van der Bos op piano... en Hans Ruigrok op bas. Uh, het nummertje wat je hoorde, Blackfoot... van dus Olaf Hoeks en Ruud de Vries. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz. A special warm welcome to our fans across the globe. In particular, the listeners in the democratic island of Taiwan. Toen niemand, Xinyan Kung Si eh, ja, het Chinese nieuwjaar is begonnen. Het jaar van de draak. Mogen het geen draak van een jaar worden, zeg ik maar. Gaan we nog verder terug in de tijd, dat eh, kan. Eh, naar ehm, de singer, of de songwriter Howard, Ho Hoagland Howard Carmichael Hogie Carmichael, geboren in 1899... was een van de beste songwriters en componisten van zijn tijdperk. Bekend van uh, zijn klassiekers als Stardust, Georgia on My Mind... My Resistance is Low. Um, de Engelse pianist en vocalist eh, Chris Ehm, die heeft die Hoagie Carmichael met twee eh, albums geëerd. Het vorig jaar uitgekomen Hoagie Volume 2. Eh, en zijn eerste album uit de 2014 Hoagie. En van die plaat eh, draai ik nu Washboard Blues. Vrije vertolkingen van het repertoire van die roemruchte Hoagie Carmichael. Morning comes with cloudy skies and rain. My poor back is broke with pain. Mom and sleeping, eyes are rubbing, children weeping, clothes are tubbing, pains are creeping, eyes are drubbing all day long. Up to the wash and soap, down to that water once more. Head down low, head low. Up to the wash and soap into that water once more. Poor hands go, naughty. Oh, so weary of scrubbing, days dreary. So weary of tubbing them clothes. Up to the wash and soap, down to that water once more. Washboard blue. Never get me away from here. Scrubbing dirty clothes all year. It's them clothes, them raggedy clothes, them musty clothes, them dirty clothes. That's all. all day long. the shore. The river swinging on by the door. Hear that river lonely calling. I'm a shiver, nights are falling. Hear that river lonely moaning, moaning low. I'm going down to the river, down to that river someday. Hurry, day. I'm going down to that river, down to that river someday. Gonna throw myself away. down to the river, down to that river somewhere. day. Chris Ingham met de Washboard Blues. Gaan we naar een eh, generatie nog voor Hoagie Carmichael... toen opera en eh, klassieke muziek de boventoon en dan eh, denk ik in het bijzonder aan Enrico Caruso. Een van de grootste Italiaanse operasterren tussen nou, 1900 en 1920. Joe Lovano, de Amerikaanse tenorsaxofonist met eh, Italiaanse roots... die wijde een heel album aan de songs van eh, Caruso. Dus dan krijg je opera met een jazz twist. Smullen geblazen dus met deze Italiaanse folklore van het album Viva Caruso van zo'n 20 jaar geleden hoor je het nummertje Santa Lucia eh, met Scott Lee op en Joey Barron op drums, Joe Lovano op tenorsax. nog even bij de opera Nessun Dorma. Ga niet eh, slapen, blijf wakker. Van Puccini. In een eh, arrangement van de uh, Wayne en componist Wayne Alpern... die we vooral kennen van zijn uh, big band platen en fraaie arrangementen van popsongs. maar nu heeft hij onlangs, vorig jaar, een plaat uitgebracht. Saxology heet dat. ja, met een, een afwisseling van popsongs eh, opera-klassiekers, uh, showsongs, showtunes, weet je wel. Ehm, en zelfs een nummertje van, eh, van de Beatles, Beatles en Bebop. alles uitgevoerd door die Wayne Alpern samen met het New York Saxophone Quartet. Echt een fraaie plaat, een aanrader. Wayne Alpern, Saxology. Ehm, mm, ja, gaan we verder met iets uh, Nederlands. pianisten Rembrandt Frerichs en uh, altsaxofonist Jasper Stars. die kennen elkaar al heel lang. Eh, treden ook wel samen eh, regelmatig op het podium. Maar het duurde tot eh, eind vorig jaar totdat er eindelijk een album van deze twee uitkwam. Ehm, <clears throat> en, en daarbij grijpen ze terug op de aloude swingtraditie. Eh, vooral ook op eh, de invloed van eh, Paul Desmond en Dave Brubeck kun je erop terug horen. het is echt een hele leuke plaat. De First at Last, toepasselijk geheten. Um, met Mitchell Damen op drums en Matthäus Nikolaeski op bas. En dus Jasper Staps op sax en Rembrandt Frerichs ehm, op piano. Met het nummertje Melodiek antiek met een fraaie knipoog naar Paul Desmonds en Dave Brubeck's Take 5. Jasper Staps en Rembrandt Frerichs van hun album At First, The First At Last. We zitten het, eh, tegen het einde van het eerste uur. Nessun Dorma, ga niet weg, blijf wakker, bereid je voor. Op het tweede uur met nog meer geweldige muziek. Ehm, eh, wat ik nu heb klaar liggen is uh, Bluesy Stuff. Walter Wolfman eh, Washington. Een gitarist uit New Orleans. Een begeleider van Johnny Adams. Een van de grootste soul, jazz en blueszangers ooit in mijn bescheiden mening. die na de dood van die Adams zelf, dus die Wolf, Walter Wolfman Washington doorging met de muziek maken. Ehm, hij overleed vorig jaar. Hij voordat hij overleed, wist hij nog net een album eh, te produceren. En eh, daar staat het nummertje op, I Feel So At Home Here. Ehm, en dat is ook de naam van het album. En ehm, daar ga ik ermee uit. Ik hoop dat jullie het thuis voelen bij ZFM Jazz. Walter Wolfman, Washington. I like the pictures on the wall, the fire's warm and fine. It's like fruit in the basket. You brought my favorite wine.